Volgens de Chinese krant South China Morning Post is Snowden op weg naar Moskou. Maar het zou niet zijn eindbestemming zijn. Waarschijnlijk reist hij door naar IJsland of Ecuador, schrijft de krant. Gisteren werd bekend dat de VS Hongkong om de uitlevering van Snowden had gevraagd. De autoriteiten in Hongkong lieten vanochtend weten dat dat verzoek niet aan de juridische voorschriften voldeed. Oud-CIA-medewerker Snowden openbaarde deze maand dat de Amerikaanse geheime diensten online privégegevens verzamelen via het geheime programma PRISM. Treinreizigers kunnen station Den Bosch de komende tijd beter mijden. De Nederlandse spoorwegen waarschuwen voor grote drukte. Door werkzaamheden rijden er ruim twee weken weinig tot geen treinen van en naar Utrecht en Nijmegen. Donderdag en vrijdag, als de vakanties nog niet zijn begonnen, is het vooral op deze dagen erg druk. De NS adviseert om in elk geval niet in de spits via Den Bosch te reizen. De spoorwegen zetten tijdens de werkzaamheden bussen in vanaf station Den Bosch. Reizigers moeten rekening houden met zeker een half uur extra reistijd. In Maleisië is in enkele zuidelijke regio's de noodtoestand afgekondigd vanwege rook die afkomstig is van het Indonesische eiland Sumatra. Daar worden door bedrijven grote stukken oerwoud platgebrand om ze geschikt te maken voor palmolieplantages. Volgens Maleisië zijn de gemeten smokwaarden 2,5 keer zo hoog als al gevaarlijk is. Op Sumatra worden vliegtuigen ingezet om zout in de wolken te strooien. De hoop is om het zo op een kunstmatige manier te laten regenen en de schadelijke stoffen te laten sneerslaan. Het weer, buien en veel wind, vooral vanmiddag kans op onweer en veel regen. Verder ook af en toe zon, het wordt 16 graden. Ook morgen buien en van tijd tot tijd zon en rond de 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A27 Almere richting Utrecht tussen Beeldhoven en Utrecht Veemarkt 2 kilometer.